Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte heeft de vakantie van de koning verkeerd ingeschat, zegt hij in een brief aan de Tweede Kamer. De koning vertrok vrijdag met zijn gezin naar Griekenland, maar kwam na een dag alweer thuis omdat er zoveel ophef over was. Premier Rutte zegt dat hij op de hoogte was van de vakantie, maar dat hij te laat besefte dat het tripje niet te rijmen was met de strengere coronamaatregelen. Ik neem hiervoor de volledige ministeriële verantwoordelijkheid, zegt hij. Sluit een Brexit-deal met de Europese Unie. Britse bedrijven vragen het voor de laatste keer aan politici. De bedrijven zijn bang dat duizenden mensen hun baan kwijtraken... als het Verenigd Koninkrijk zonder handelsakkoord uit de EU stapt. Correspondent Tim de Wit. Bij zo'n no-deal scenario zullen zij te maken krijgen met veel chaos onduidelijkheid en ook nog eens hoge handelstarieven. Allemaal heel slecht voor hun business. Premier Johnson zei vrijdag dat de Britten zich moeten voorbereiden op een no-deal Brexit. Op een aantal plaatsen zijn vanmorgen veel mensen naar de kerk gegaan... ondanks een dringende oproep van het kabinet om het maximum aantal kerkgangers te beperken tot 30. In Barneveld kwamen vanochtend 200 mensen samen in een kerk. Zij zouden zich wel aan de RIVM-richtlijnen hebben gehouden. Ook in een kerk in Krimpen aan de IJssel kwamen 200 mensen samen. Een huisarts in Auwegem in België wordt bedreigd omdat hij mogelijk tientallen patiënten besmet heeft met corona. De man bleek begin deze week besmet te zijn met het virus. Tijdens het spreekuur droeg hij vaak geen mondkapje. Daar zijn veel patiënten boos over. Droeg jij een mondmasker? Nee. Ik heb aan mijn gevraagd om dat hij geen mondmasker aan had. En? En dan leg je dan een mondmasker, zegt hij. De dokter baalt flink van de situatie, zegt deze verslaggever van Het Laatste Nieuws. Hij beseft wel dat hij een fout heeft gemaakt, zegt dat hij dit eigenlijk absoluut niet gewild had. De arts zit in quarantaine. Ongeveer 100 van zijn patiënten moeten zich nu laten testen. Het weer nog bewolkt en hier en daar ook een paar druppels regen. Dat blijft de hele dag ongeveer zo. Het wordt zo'n 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB de A6 van Muiden naar Lelystad staat tussen knooppunt Almere en Lelystad 5 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de N230 Maarse Utrecht bij Overvecht.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 last night clickbait. Tell me what did I do wrong? an eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush, that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow I lead. Hey, love. I touched you gently with my hands. We talked about travel in the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experienced pleasure unparalleled Into an ocean of love we both fell Swimming in the timeless currents of pure bliss Fantasies interchanging each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man Sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time.